Ver van het gewoel der grote steden, waar de grebbestrijd werd uitgestreden. Rusten tussen stille groen, zij die door hun plicht te doen, nimmer meer teruggekomen zijn. Koop eens een handje voor bloemen en ze neer op zo'n graf. Want daar rust een held die op het veld zijn leven voor het vaderland gaf. Zij die in vrede hier slapen, hebben hun offer gebracht. Zachtjes zingt de wind voor veler moeders kind. Sluimer, sluimer, slaap. Hoogste wat een mens een kind kan geven, is het offeren van zijn eigen leven. Eerbied en ook dankbaarheid, rust als plicht en allen tijd nu op elke man van Nederland stam. Moeders, uw jongen ging heen, maar draagt uw leed niet alleen. Kinderen verdrietig en nog laat ons in familie zijn. handje vol bloemen en legt ze neer op zijn graf. Want daar is een held die op het grebbenveld zijn leven voor het vaderland gaf. Zij in vrede hier slapen, hebben hun offer gebracht. Zachtjes zingt de wind voor veler moeders kind. Schrijmer, schrijmer, schrijmer.